Dance Radio. Rechtstreeks en live vanuit eh, Almere. En dat we staan aan het Almere strand. Het zonnetje is rising and shining hier. Het is een eh, graad of uh, 2, 21 denk ik zo. Of is het wat kouder? Ja, je denkt ook het niet aan hè? Graad of, oké, oké. Graad of 18, 19 zo, dat moeten we niet meer de verhalen. Defcon 1 live vanaf het Almere strand. Nu vanuit de plek. Dit is Neo Vice. dreams fulfilled. You're rocking with the best. I have these dreams. You can't control it. gone. You crazy motherfuckers. Are you ready for DEF CON? Are you ready for Black? Are you ready for Neophyte? Well, let's do this shit. Dance. will invade your imagination and evict your fantasies, set them out into the street. I will take the unspeakable, set it to music, and make it dance for your pleasure. dance. this trip, I will invade your imagination. is wel officieel begonnen. We zijn ongeveer, uh, nou pak een beetje, een uur en 20 minuten al eh, dik bezig. Ik ben aangesloten bij Q Dance Radio. We zijn er live uit vanaf het Almere Strand. De negende editie van Defcon One, de achtste editie op het Almere Strand. En dan vraag je eigenlijk misschien af, hè, hoe kan dat nou? Tegenwoordig zijn we ook aan de andere kant van de wereld te vinden. 18 september 2010 zijn we daar weer voor de tiende editie in Australië. Nu rechtstreeks een live vanuit de black. Dit is Neo Fight. Now we all know this track, right? We want to share it with you. Sing with me. What? What? What? One more time, sing with me. Welcome to the dark side of DEFCON! <laughs> close your eyes and you can pretend you're Een paar minuten voor half 1. Dit is Q-Dance Radio, live vanaf het Almere strand. Zometeen gaan we switchen naar de Blue. Daar hoor je Slim Shore. voor het feest zijn in volle gang. Wij zijn er klaar.